Uur. Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland heeft de politie vier mannen opgepakt voor een dodelijke mishandeling in Den Haag. Een man van 23 uit Somalië kreeg s'nachts ruzie met een groep mannen. Het gebeurt allemaal drie weken geleden. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Om de daders te vinden begon de politie een groot onderzoek. Zo werd er een sms gestuurd naar iedereen die in die nacht in de buurt was van de mishandeling. Om zo eh, getuigen te vinden. Vanuit daar zijn deze vier verdachten bij ons in beeld gekomen. Dat is door middel van camerabeelden en verklaringen. Uiteindelijk zagen wij dat deze vier verdachten dus uit Duitsland kwamen. Hebben wij de Duitse autoriteiten gevraagd om informatie over deze vier mannen. Wie zijn dit nou precies? En daaruit hebben we dus die vier verdachten vanochtend in de omgeving van Wuppertal kunnen aanhouden. Het is niet duidelijk waarom het slachtoffer en de verdachte ruzie kregen. Tientallen supporters van Club Brugge uit België zijn niet meer welkom bij voetbalwedstrijden. Afgelopen zondag brachten zij een natiegroet. Dat deden ze nadat spelers van de tegenpartij het veld opkwamen en een statement maakten tegen racisme. Dat vindt de voetbalclub echt niet oké en dus zijn de fans niet meer welkom bij thuis- en uitwedstrijden. Studentenkamers worden steeds duurder. Gemiddeld betaal je zo'n 5,4 meer dan vorig jaar voor een kamer. Blijkt uit cijfers van Kamernet. En dat is een probleem, zegt de Landelijke Studentenvakbond. We zijn echt ontzettend geschrokken van deze prijsstijgingen. We zien dat wonen steeds duurder wordt en dat wel eigenlijk alles duurder aan het worden is. Dit zorgt ervoor dat steeds minder studenten voor kiezen om op kamers te gaan. En dat is heel jammer, want je ontwikkelt jezelf enorm als je op kamers gaat. Dus we hopen dat de komende tijd veel meer bijgebouwd gaat worden qua studentenkamers. Zodat iedereen die dat wilt straks in studentenhuis of in kamer kan wonen. Ja, dat je flink moet dokken voor een kamer in de Randstad is al langer bekend. Maar de prijzen zijn nu vooral gestegen in de kleinere studentensteden. Zoals Zwolle en Breda. Daar betaalde je zo'n 30 meer dan vorig jaar. Komt omdat kamers in grote studentensteden vaak te duur zijn of moeilijk te krijgen zijn. Waardoor studenten uitwijken naar kleinere steden. Het weer, nog een paar uur veel zon.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 Er staat een korte file op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je 5 minuten op onthoud. Ook 5 minuten verdraging tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt Nieuwemeer. En op de A10 bij de Koentunnel ook een kwartier verdraging vanaf Amsterdam West.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 I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right. of my own But each time I try I just break down alone.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 Het gaat mogelijk om een wraakactie. De politie heeft iemand op kunnen pakken. De Nederlandse waterpolosters zijn door naar de halve finale op de Olympische Spelen. Met 11-8 wisten ze vanmiddag te winnen van Italië. Het weer, het is zonnig en warm.